Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Het RIVM had liever gehad dat het kabinet nog even had gewacht met versoepelen. Dat zei Jaap van Dissel vanochtend in de Tweede Kamer. Hij wil liever pas versoepelen als de ziekenhuiscijfers duidelijk naar beneden gaan. En dus kreeg je de vraag waarom het kabinet niet naar het RIVM luistert. Ja, dat eh, zult u toch... Ehm, aan de betrokkenen moeten vragen. Ik kan alleen maar verzekeren dat ze dezelfde presentatie hebben gezien en gehoord als ik hier gehouden heb. Met, met natuurlijk uiteindelijk het positieve beeld, maar wel ook de opmerking hè, dat wij graag zien dat er een daling, dat, daar dat die gaande is. Van Dissel denkt wel dat de ziekenhuisopnames binnenkort omlaag gaan, omdat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn of al corona hebben gehad en daardoor niet meer ziek worden. De politie in Italië heeft iemand opgepakt die vijf jaar geleden betrokken zou zijn geweest bij een grote terreur terreuraanslag in Frankrijk. Je hoort correspondent Frank Renaud. De verdenking is dat hij via een tussenpersoon een automatisch wapen leverde aan de terrorist van de aanslag in Nice in 2016. Hij schept daar zelfs over op tegen een andere betrokken. Hij zei dat hij een kapotte Kalashnikov aan die tussenpersoon had gegeven in ruil voor 35 gram cocaïne. Uiteindelijk werd dat wapen dus gebruikt bij een terroristische aanslag. Een vrachtwagen reed op een nationale feestdag in op mensen op de boulevard van Nice. Er vielen 86 doden. Thierry Baudet moet 95 euro betalen omdat hij de coronaregels heeft overtreden. Op een verkiezingsbijeenkomst in Urk eind februari hield de forumleider geen anderhalve meter afstand. Sterker nog, hij schudde mensen zelfs de hand. Niet oké, zegt het Openbaar Ministerie en dus betalen. En er vliegen voorlopig geen Joint Strike Fighters meer boven Friesland. De straaljagers zijn nog niet zo oud, maar bij drie toestellen is er al flink wat slijtage aan de motor. Mogelijk komt dat door, door dat kleine steentjes en ander gruis tijdens het taxiën over de basis basis in Leeuwarden in de motor worden gezogen. Voor de zekerheid houdt Defensie alle F-35's voorlopig aan de grond. Het weer. Zon, maar ook wat wolken vandaag. Het wordt een graad of 12. Morgen wat meer zon, maar het blijft best fris. 11 of 12 graden. ZFM. Verkeersupdate.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 If a man could be his own fantasy, that's the only breed of captivity is pointless. what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of all this piece, baby steps into more sleeps Till I get to say sorry, I get hysterical, historical.